7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. 77 leerlingen van een middelbare school in Amsterdam weten nog altijd niet of ze zijn geslaagd. Het Calvijn College zegt tegen stadszender AT5 dat een opdracht Engels die voor 2,5% meetelt voor het eindcijfer... niet is geregistreerd door de examencommissie. Het is nu de vraag of alle verplichte stof voor het diploma voldoende is getoetst. En wanneer de drie VMBO-kaderklassen te horen krijgen of ze geslaagd zijn is niet bekend. De school is nog in gesprek met de onderwijsinspectie. Cartoonist Ruben Oppenheimer krijgt 8.500 euro schadevergoeding van de SP. Die partij gebruikte een cartoon van hem in het veelbesproken SP-campagnefilmpje voor de Europese verkiezingen. Daarin was iemand te zien die sprekend leek op eurocommissaris Frans Timmermans. Hij trok onder meer het toilet door met een Rutte-trekpop. Die was gemaakt van een cartoon van Oppenheimer. En er was geen toestemming voor gevraagd, daarom spande de cartoonist een rechtszaak aan. Bauke Mollema reageert gelaten op zijn podiumplek in de Vuelta van acht jaar geleden. De wielrenner schuift een plekje op omdat winnaar Kobo de zege is afgenomen vanwege doping. Mollema die zegt dat hij liever in 2011 op het podium had gestaan. Toch noemt hij het wel leuk dat hij nu een podium in een grote ronde op zijn erelijst heeft staan. En Real Madrid heeft de vijfde versterking binnen voor komend seizoen. De Spaanse club neemt voor bijna 50 miljoen euro... de Franse linksback Mandy over van Olympique Lyon. Na een teleurstellend seizoen waarin Real onder meer door Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League... heeft de Koninklijke al voor bijna 300 miljoen euro aan nieuwe spelers gekocht. Onder meer Eden Hazard kwam over van Chelsea. Het weer nog. In de westelijke helft nog kans op regen of een onweersbui. Vanavond geleidelijk droog. Morgen eerst bewolkt en wat regen. Later droog met wat zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En later op de dag mogelijk opnieuw onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland zijn inmiddels opgelost. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gaat het wat moeizamer. Tussen knap het Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 12 kilometer file. Reken op drie kwartier vertraging na een ongeluk. Je kunt beter via Wassenaar rijden. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen nog 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Minor far back, man, you get back. Yeah. from Philly to Paris, girl, you ain't know. TSB in the building for show. I'm working hard just to blow on the low. You ain't know. Uh. I got that Lamborghini dreams when I'm cruising through these streets. Got that bad bitch on my side. bitch, they know she played for my team. Guess who everything around me. That's the definition of cream. Come from a city, Philly, where dudes don't make it out of 18. Seen that first body go down. Think I was 14 or 13. All about the pain, all about the money. Fuck for real, get that ass buried. Yeah, thinking of a scene of a movie. brain open, that stupid. Try to go to war with me, I be suited. What? CSP, let's do it. Uh, uh, uh, uh, uh. Put your, put your hands up. yeah, yeah, yeah. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ja, en eh, dat doen we dus helemaal even niet eh, met eh, een stuk muziek. En waarom doe ik dat niet?